De evacuatie van 10.000 kinderen kwam in november 1938 op gang na de Kristalnacht. Het waren vooral Joodse kinderen. Hun ouders werden vermoord door de nazi's. Volgens een instantie die zich inzet voor schadevergoeding voor Joodse slachtoffers... zijn nog duizend van die kinderen in leven. De Duitse overheid betaalt hen 2500 euro per persoon. Het Brabantse waterschap A en Maas is begonnen met een proef om medicijnresten uit het afvalwater te halen. Per jaar komt in heel Nederland 140.000 kilo aan restanten van pijnstillers en andere geneesmiddelen in het oppervlaktewater terecht, zegt het waterschap. Voor mensen kan dat geen kwaad, maar voor vissen is het schadelijk. Volgens het waterschap neemt de hoeveelheid medicijnresten alleen maar toe. Dat komt door de vergrijzing. Mensen worden ouder en gebruiken meer medicijnen. In Nederland komt een verkoopverbod op ruw ivoor, zoals slagtanden. Oud ivoor mag onder voorwaarden nog wel worden verkocht... maar omdat vaak niet vast te stellen is of ivoor nieuw of oud is... verbiedt minister Schouten de handel helemaal vanaf 1 maart volgend jaar. Minister Schouten wil het liefst de strijd tegen de handel in ivoor Europees regelen... maar dat vergt tijd. Daarom handelt Nederland nu eerst zelf. Er komen inleverpunten voor ivoor en andere producten van wilde dieren... zoals reptielenleer. leer. GroenLinks wil ecstasy veiliger maken en uit het criminele circuit halen... door het te gaan reguleren. Tweede Kamerlid Katelijne Buitenweg pleit voor een systeem... waarbij de productie wordt gecontroleerd... zodat er alleen kwalitatief goede pillen zijn. Het staat Buitenweg tegen dat criminelen grote winsten maken... op het produceren van de drugs. Het weer, eerst regen, later droog en vooral vanmiddag af en toe opklaringen.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 Op de A1 naar Amsterdam nog een kwartier vertraging tussen Muidenberg en Diemen Noord door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A2 naar Amsterdam tussen Breukelen en Knop het Holendrecht. Nog 10 eh, minuten extra. Op de ehm, A4 van eh, Den Haag naar Amsterdam staat tussen Hoogmade en knopend het Burgerveen 10 kilometer.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 wenst jullie allemaal fijne dagen.